Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Met een coronablaastest weet je binnen een paar seconden of je niet besmet bent. De INO's, zo heet die supersnelle test. Een bedrijf uit Leiden heeft het ding ontwikkeld en legt even uit hoe het werkt. Het is een soort van blaastest zoals je dat ook voor de alcoholblaastest bij de politie eh, hebt. Die apparaat is ietsjes groter, waar je een aantal keer door eh, ademt. Hartstikke handig, want binnen een paar seconden weet je zeker dat je geen corona hebt. Het ministerie heeft honderden van de blaasapparaten besteld. Misschien dat je dus binnenkort gewoon kan blazen in plaats van dat er een wattenstaaf diep je neus in moet. In de Utrechtse wijk Lunette is veel politie op straat. Iemand valt daar op straat vrouwen lastig. Eind vorige maand werden twee vrouwen van hun fiets getrokken. Gisteren was de politie ook in Lunette op zoek naar de vrouwenbelager. Op Schiphol Plaza is gisteravond een man van 20 opgepakt met een mes van bijna 30 centimeter op zak. Toen de marge CMA sprak, zei hij dat hij onderdeel was van een drillrapgroep. Het is al de derde keer in tien dagen tijd dat iemand op Schiphol is opgepakt met een mes. Nu we in de tweede coronagolf zitten is de kans groot dat je extra oplet bij een loopneus, hoesten en plotseling verlies van reuk of smaak. En dat je je dan laat testen. Maar je kan ook corona hebben met alleen een beetje hoofdpijn. Nelleke kan daarover meepraten, net als haar broer en moeder. Met alleen hoofdpijn had ik zelf niet alleen getest. Eh, het is dat mijn moeder zich uit voorzorg dus heeft getest en hoofdpijn had. En positief bleek. Ik vind het behoorlijk verraderlijk, want als jij eh, niet in de gaten hebt dat je het hebt... kan je wel verspreider zijn. Neem dus geen risico, zegt deze arts en microbioloog. Als u of meerdere in uw familie dus bijvoorbeeld hoofdpijn zouden hebben... of onverklaarde diarree en u weet het niet zeker, dan uiteraard kunt u ook naar de teststraat gaan. Het weer, er kan een spatje regen vallen, maar vanmiddag komt de zon er wat vaker doorheen. Het is vrij fris, 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 6 kilometer file met een uur vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht.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 ZFM. Morning, Mr. Radio. Morning, little Cheerios. Morning, sister. Goedemorgen Zandvoort, het is donderdag 15 oktober. Mijn naam is Walter Sands en tot 12 uur is dit ZFM Live. En zometeen om half 11 het beste van Liefst uit Zandvoort. hier op donderdagochtend. Ja, wat gaan we allemaal doen vandaag? Eh, veel, eh, veel te doen in dit programma. Eh, we hebben natuurlijk de column van Tino Stuy. Die gaat zo meteen over Over Mijn Lijk. Hij is natuurlijk winnaar van de Gouden Televisiering. Marcel Busker, laten we horen, Hij heeft gisteren gesproken met Jaap Koper... en dan gaat het over de sluiting van de horeca in Zandvoort. Jaap Koper komt zelf ook nog even langs. Die in het tweede uur vertelt hij alles over Alternative FM vanavond. We hebben een gesprekje met Sofie Verline over Verline en over Alleen. Ja, en natuurlijk heel veel muziek... En om half elf liefst uit Zandvoort. En over muziek gesproken, er is zoveel nieuws uitgekomen aan de afgelopen twee weken... dat je even niet op de zender bent. En eh, ja, zoals deze bijvoorbeeld. Eh, gloednieuw, de nieuwe Kylie Minogue. Hij komt 3 november uit. Dit is een magic van het nieuwe album Disco. a place, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it up. I know that I need you now The key that I won't forget, but you're lost in Paris. Young, young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rash race. Say grace, Lord, I fell in love with a small waist. Uh, let me start, yeah, right, yeah, uh, bang, uh, shot me in my heart and it hurt. Case she's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but this ain't her birthplace. Top, don't tell her, but it's Paris for I know birthday. that I need you now. The key that I won't forget that you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe that I can't replace, but you're lost in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Replace with your lost in Paris. Tom Misch, Lost in Paris. En daarvoor gloednieuwe oude disco van Kylie Minogue. Van het nieuwe album Disco dus was dat Magic. En dat komt op 3 november uit. Goed, we hebben een, eh, een, een, ja, een winnaar van de televisiering in, eh, in Zandvoort. Eh, Tino Stuy is vanaf het begin betrokken bij Over Mijn Lijk. En ja, hij heeft daar een hele mooie column over gesproken. We zijn het voorrecht dat Tino op dinsdagochtend bij ons in de uitzending zit... in het programma Loogman, Stuy, Paardenkoper en Koper... En eh, daar doet hij altijd een column. En afgelopen week ging dat inderdaad over Over mijn lijk. En ik zet hem graag uit. De column van Stijl. Eh, deze column heet Over mijn lijk. Over My Dead Body was de titel waarmee ons programma Over Mijn Lijk... werd verkocht op de televisiebeurs in Cannes, Zuid-Frankrijk. Producent Mark Dick en ik luisterden op gepaste afstand mee... met het verkooppraatje in de beursstand... Wij hopen natuurlijk dat ons kindje als diep inhoudelijke serie aan de man zou worden gebracht. Het is zo uniek over mijn lijk. Nog nooit was er zo'n programma gemaakt. En dat zat voor ons natuurlijk als gepassioneerde programmamakers tegen kunst aan. Hoe mooi, hoe integer en hoe inspiratief. Maar het praatje dat we hoorden leek in het niets op wat wij wilden vertellen natuurlijk. Sterker, het werd een behoorlijke deceptie... die ons meteen achter twee grote glazen bier op het terras van de Crosset dwong. Vertegenwoordigers op stofzuigerbeurzen zouden er in onze optiek met meer prudentie mee om zijn gegaan. Het luistervinken was voor ons na drie minuten wel voorbij. Het praatje kwam erop neer dat wanneer de tv-bobo's uit Zweden... de rechten van Over Mijn Lijk zouden kopen... ze ook een leuke package deal met spoorloos of een soort Wie Ben Ik konden maken. Huh? Jawel, voor ons is een programma bloed, zweet en tranen... maar voor verkopers van een tv-beurs is het zoiets als een one day... waar je een autoradio bij doet om een deal te sluiten. Een beetje verstild hebben we volgens mij op het leven geklonken... en zijn we langzaam dronken geworden. Bij mijn weten was dit overigens de enige negatieve bijsmaak rond dit prachtige programma. Mark Dick en zijn collega Wilfred Rechter wandelden enige productietijd voor dit moment bij BNN naar binnen. Mijn collega Maarten van Dijk en ik ontvingen de beide heren in de bar. Ze waren hoffelijk, enigszins bedeesd. Voorzichtig manoeuvrerend omdat ze nog nooit iets buiten het voor hun vertrouwde nest van de EO hadden gemaakt. En ze waren nu op auditie bij rock'n'roll omroep BNN. Dat was nogal een overgang voor ze. Ze presenteerden een keurig idee over stoornissen. Met een prachtig geplastificeerd boekje erbij, helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. De presentatie was gelikt en zeer professioneel. Maar Maarten en ik waren al snel uit, dit gaan we niet doen. Het gesprek leek in schoonheid te sterven. Maar voordat we beleefd afscheid zouden nemen... opperde als een soort inspecteur Columbo met de deurklink al in zijn hand. We hebben eigenlijk nog een idee, dat hebben we nauwelijks uitgewerkt op papier... maar we wachten de tweede zin geduldig af en Mark volgde door te zeggen dat ze graag terminale jongeren wilden volgen voor langere tijd. Het was de kortste en de beste, beste pitch ever dat gaan we dus wel doen. Ik weet niet in welke stemming de heren het pand hebben verlaten... maar niet veel later zaten we in een brainstorm opnieuw bij elkaar. Dat we het gingen doen was wel duidelijk. Maar even heel praktisch, hoe lang volg je een groep terminale jongeren? Een jaar, een half jaar, tot ze dood zijn? Volgens mij was het dat moment voorjaar. En we namen een zeer klinische en praktische beslissing. Dit klinkt harder dan we bedoelen en gelukkig hangen hier geen camera's. Maar het zijn natuurlijk geen kalkoenen, maar laten we kijken of ze de kerst gaan halen. Er moet tenslotte een eindpunt zijn, anders is het niet te doen. En zo gebeurde het. Patrick Lodiers kwam aan boord, François de Kok, Erik Muller, Mariska Wit en Martijn Nijboer. Ook traumatherapeuten Maria van Lieverlo, die ook Ruud Wild en Jeroen kijkende Vechten ooit begeleiden dat ze getuigen waren geweest van de moord op Pim Fortuyn. Zij werd toegevoegd aan het team om ondersteunende sessies te doen. Want zo intens de dood van dichtbij meemaken... laat diepe emotionele sporen achter bij ieder weldenkend mens. En natuurlijk was er sceptisch vanuit diverse hoeken. Want wie er in hemelsnaam naar stervende jongeren kijken? Dus draaiden we het om en bedachten een tag waar we ons allemaal vast konden houden en die tot op de dag van vandaag bij mijn weten nog steeds wordt gehanteerd. Hoeveel leven zit er in sterven? Inmiddels zijn we vier prestatoren en talloze seizoenen verder. En eindelijk werd Over mijn lijk genomineerd voor de heilige graal van televisieland Gouden Televisiering. Als de doodje op de hielen zit, lijkt de tijd een schaars goed. Dan is wachten op een ring een split second. En gelukkig hoeft er niets aan niemand verkocht te worden op een beurs. Het leven heeft geen prijskaartje of prijzen gelukkig genodigd. Over mijn lijk is een winnaar, met en zonder prijs. It's getting late in the evening. I can't get right. I guess I did the boogaloo and the skate and the funky Broadway. Too much last night. Yeah, I feel it too. But I want you to know it ain't no sin Because I'm right here to do it all over again. But that's life. That's what the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I guess I, I gotta change that tune when I'm back on top, on top in June. That's life. As funny as it may seem, some people get their kicks from stomping on a dream. just wouldn't buy. So things will be shaking. I come see July. I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah. I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah. And then I'm gonna get a soul sister from over there now. Yeah. Gonna get me a soul sister from out here now.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 Ik ga zo bellen met, eh, met Christel van Liefst uit Zandvoort. En dan praat ze ons helemaal bij over of en wat er nog te doen is tijdens de kerstvakantie. Of kerstvakantie, herfstvakantie. En, eh, en tot die tijd draai ik eigenlijk twee platen van Maan... Zo kan het dus ook. Part 1 en part 2. Want ze heeft het plaatje... Ja, eerst ging het goed met de relatie, toen ging het niet goed. En daar is ze twee keer hetzelfde liedje overgemaakt. Dat ruikt nu.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 Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen op de straat. De liefde die wordt ingeruild voor haat. Ik klap in mijn handen, want wij doen dit anders. Ik gun jou zo om samen te zijn, ook al is het even wennen. En is het niet met mij, zij houdt. loop je met een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde net meer dan oké. Okay. Want nog steeds bewonder ik jou om de kleur die jij me geeft. En ik zal het dragen, zolang als ik leef. Oh, ik gun jou zo om samen te zijn. Ook al is het even wennen en is het niet met mij. twee keer zo kan het dus ook. Eh, ja, ik probeer dus Christel te bellen, maar Christel eh, neemt niet op. Ja, dat hebben we natuurlijk wel eens, als, normaal als het live is. Dus eh, nou, geen probleem, ik draag gewoon twee plaatjes en dan probeer het gewoon nog een keer. En ja, ik zei al, veel nieuwe muziek. Clean Bandit heeft ook een nieuwe uit, TikTok. Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you on replay. Caught in the memory. When you touch my body and you say my name, giving me what I need. Tick tock, tick tock. Every minute, lost in it, like you in my bed. Every hour, give you power. I'm losing my Tick tock, tick tock. 24 7 got you on my mind. Think about you all the time. My body wants you night and day, but my head is screaming, go away. is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burlen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes. De imponerende twaalfender voelt zich de absolute heerser over zijn roedel wijfjes. Laat geen jongeling het wagen zijn macht te genaken. Als hij dat in zijn jeugdige overmoed toch probeert en de hinden benadert, haalt hij zich de woede van de leider op de hals. swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Your game is tired. You should retire. You're bad as cute as an old coupon. like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the Let's go. Swish, swish, bish. Another one in the basket. what, but they don't Katy know Perry. what is what. They just know what is what, Young but money. they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. <laughs> what Yo. the, the, the Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beats just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Switch, switch, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Switch, switch, ah, my haters is upset. Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yeah. Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. Wish, Katy Perry en Nicki Minaj. Ja, en ik probeerde dus inderdaad uh, Christophe van Liefst uit Zandvoort te bellen kreeg haar niet te pakken. En eh, ja, nou ja, goed, dat, eh, is natuurlijk jammer. Geeft niet, we gaan gewoon door en ehm, met een serieus onderwerp. En dat gaat over de sluiting van de horeca hier in Zandvoort. Ehm, Jaap sprak gisteren met Marcel Busser van, eh, van Rappel, maar ook van Horeca Nederland. En dan de afdeling Zandvoort, wat nou eigenlijk de consequenties zijn. En dat is geen mooi verhaal. ja, Marcel Busser, goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, ik denk dat jij betere tijden hebt gekend. Ehm, dat kun je zeker wel zeggen, ja. Ja, absoluut. Ja, eh, ja, wat wil je zeggen? Het is momenteel echt bizar wat er gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, eh, ja, in maart, 14 eh, maart was de dag natuurlijk dat we de eerste ehm, hamerslag te, te, pakken kregen. 80 mhm. dagen dicht, 97 dagen mooi weer. In een periode dat je eigenlijk ze volop moest draaien. Ja. Veel toeristen in het dorp, tenminste met name dan dagjesmensen natuurlijk. Ja. Er was enorm veel te, hadden we kunnen doen. Eh, nou ja, ik kan het allemaal op gaan noemen, maar we weten ongetwijfeld wat er allemaal in die periode gemist hebben qua feestdagen en eh, evenementen. Daarna eh, de zomerperiode natuurlijk hebben wij nog redelijk geluk dat we aan de kust gezeten hebben. En ik bedoel, dat geldt vanaf Zeeland tot en met Texel, omdat het best wel mooi weer geweest is. En daar hebben we met z'n allen nog een beetje van kunnen profiteren. Maar ja, de winter die gaat beginnen half september eigenlijk. Sinds, onze Duitse gasten niet meer mogen komen. Ja, dan word je gewoon echt teruggegooid in, eh, in iets waar we helemaal niet in willen komen. En dan nou, ik denk dat, dat, je dat ook niet uit toe te leggen eh, hoe stil het werd in het dorp zonder de witte kentekens. Je kon overal parkeren, de supermarkt was gewoon weer ruimte om eh, winkelwagentjes rustig door de, de heen te begeleiden. En ja, ook in de hotels, de pensions, alles kwam ineens leeg te staan. Ja, ja en nu gisteravond is gewoon dat is gewoon killing. Ja, eh, ja we, we hebben je even gebeld in de hoedanigheid uh, van de Koninklijke Horeca Nederlands, Want eh, daar werd ik even naar doorverwezen. Dus daarom kwamen we bij jou uit. maar je schetst inderdaad ook het beeld zoals dat is in Zandvoort. Um, David Molenburg, de burgemeester, heeft al gezegd... ja, Zandvoort wordt gewoon hard getroffen... omdat 60% van de bedrijven hier in Zandvoort bestaat uit horeca. Ja. Ja. Zeker. En dat, ja, en ik bedoel, en normaal gesproken heb je gewoon een mooie omzet erin. En ja, we hebben natuurlijk de hele zomer met anderhalve meter eh, moeten we handhaven. Dus eh, ja, ik kan dan alleen even voor mezelf praten. Maar ik, bij mij betekent dat gewoon twintig plekken minder de hele zomer lang op het terras. Ja. Dus nou ja, dat merk je gewoon iedere dag weer. En eh, dat geldt voor de collega's natuurlijk ook. Ik bedoel, voor cafés waar je anderhalve meter moet handhaven, binnen was bijna niks te doen. Moet ik wel heel eerlijk toegeven, de gemeente heeft ons enorm gesteund daarin. Ja. Uh, afsluiting, Gasthuisplein is het een en ander eh, natuurlijk eh, teweeggebracht nog. De terrassen zijn overal vergroot. Dus op het strand is er van alles en nog wat georganiseerd. Om het, de toeristen naar de zin te maken, toch hier naartoe te laten komen op een veilige manier. En, hmm. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we staan met z'n allen voor een raadsel, of we stonden met z'n allen voor een raadsel van hoe gaan we dit een goede baan aan leiden. Dat we toch nog het maximale eruit kunnen krijgen. En dat is dus op een redelijke manier denk ik toch wel eh, goed gekomen. Natuurlijk eh, zijn er wat schoonheidsfoutjes hier gegaan, maar we, hebben dingen meegemaakt die <laughs> niemand kon eh, voorspellen. En ja, daar moesten we op een hele korte termijn allemaal mee dealen. Hm. En dat, dat heeft tot dus consequenties gehad. Ik bedoel, er zijn dingen gebeurd. Dat je groepen je gehad hebt die je eigenlijk niet wil hebben. mensen die een grote kleren zou hebben achtergelaten op het strand, noem maar op. Hm. Hebben allemaal mee te maken gehad. Maar ja, nu nogmaals, eh, dat de horeca dicht moet, ja, begrijpen. Nee, snap je niet. Ik bedoel, we doen juist met z'n allen ons best. En Zandvoort is een toeristendorp. Ik denk dat we hier best wel... Natuurlijk zullen er mensen zijn geweest die hebben gezegd van... joh, het is hier van de zomer zo druk. Maar goed, dat kan. Ik bedoel, dat is ieders eigen mening. En maar ik weet voor, voor mij en voor mijn collega's en voor iedereen dat we gewoon uiterst ons best gedaan hebben om het wel zo goed mogelijk te handhaven en te realiseren dat het op een gezonde manier plaats kon vinden. Ja, ja want, ehm, want de vraag is natuurlijk, eh, ja kijk, uh, hoe ver nu? Want eh, we hebben dus nu dit, dit verhaal in ons achterhoofd dat is eigenlijk de volgende vraag. Want van ja, je kunt niet in een glazen bol kijken, maar wat, wat betekent het nu voor de komende tijd? Nou, dit is eigenlijk al een periode, weet je, vanaf maart is er natuurlijk al bekend geweest van jongens, dit gaat in het naseizoen gaat dit weer terugkomen. Dus de angst hebben we hier altijd mee gehad. Alleen het, het gemis van de toeristen, dat is een, killing geweest. Dat was, dat was, eigenlijk voor de horeca Zandvoort en voor de pensioens en dergelijke gewoon echt de megadreun al. Want mhm. vanaf half september dat de Duitsers code rood kregen voor ons, ja, is hier gewoon echt een gat gevallen. Eh, wat het in de toekomst gaat brengen, ja, nu dat we vier weken dicht moeten, de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ik bedoel, want wie zegt, over twee weken is er een evaluatie, die zal plaatsvinden. Nou, de afgelopen twee weken is het alleen maar omhoog gegaan eh, met de maatregelen die nu verkondigd zijn. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik bedoel, de horeca wordt ehm, gestraft. Wij moeten dicht. Terwijl we het juist proberen zo goed mogelijk te organiseren allemaal. En als je eromheen kijkt wat er nog wel allemaal mag en wat er nog wel allemaal kan. En met name het thuis gebeuren. Ik bedoel, ja, hartstikke mooi dat de supermarkt geen drank meer mag verkopen na acht uur. ja, eh, ja, de supermarkt is nu ook open en je kan gewoon je kratten bier alvast halen voor het komende weekend. Ik bedoel, ja. snap je, eh, eh, daar gaat niks in veranderen. De mensen die dat deden, die blijven dat doen. Ja. En zolang daar niet wat ondernomen wordt, hou ik er heel weinig vertrouwen in dat dit over vier maanden er beter uit gaat zien. Nee, nou ehm, uh, nou was... eigenlijk gewoon de gebeten hond. Ik wij gaan dicht. En hoe gaat dit eruit zien over een paar maanden? Ja, kansloos. Ja, uh, eh, dan was gisteravond eh, bij uh, Jinek ook Robert Willemsen, de, de grote man van de Koninklijke Horeca Nederland. En die zei eigenlijk al, als we kijken naar het verhaal van, van de besmettingen in onze sector, dan valt dat relatief gezien wel mee. Ja. Deel je die mening? Uh, nou, ik kan, daarin, dat opzicht kan ik alleen maar over mezelf praten. en natuurlijk, ik weet ook wel wat, wat de collega's hier gedaan hebben een beetje. Maar bij ons zijn er eh, een aantal collega's of medewerkers van mij zijn getest op eh, COVID-19. En dat is allemaal eh, een positieve uitslag. Tenminste, ja. Ja, positief is dan negatief in dit geval. ja, positief is negatief, maar in ieder geval ze hadden het niet. Dus dat is duidelijk. En er zijn, ik denk dat ik 7, 8 man getest heb in de afgelopen periode. Ik ken ook niet, niet zoveel mensen die echt daadwerkelijk ervan ziek geweest zijn het is zo moeilijk dan om daar wel mee geconfronteerd te worden. Ik bedoel, tuurlijk, als je dan hoort dat ziekenhuizen andere eh, zorg niet kunnen gaan verlenen, dan, dat baart zorgen. Maar alles bij elkaar, het is steeds moeilijker te verkroppen, omdat we, wij, zijn gewoon iedere keer weer de pisan. Ja. Dat, dat, dat is gewoon heel moeilijk. En zeker nu dat we half september gaan wij eigenlijk al nu de, de winterslaap in om het een beetje eh, simpel te zeggen. Wat normaal gesproken eind oktober, half november begint. Ja, en dat kunnen we gewoon echt niet hebben. Ik bedoel, je weet als je hier een horecazaak begint in Zandvoort... dat je seizoensgebonden bent, ook al ben je wel het hele jaar open. Ik bedoel, de strandtenten of de strandpaviljoens die natuurlijk seizoensrond zijn... die gaan zo meteen afbreken. De jaar rond paviljoens blijven wel staan. Vreselijk zwaar ook, want het zijn grote paviljoens. Mm, voorlopig maar 30 man binnen. Het zijn kansloze situaties waar we op afstevenen. Dus er gaan zo meteen echt klap vallen. En deel je dan dat er binnen de horeca eh, weinig mensen inderdaad eh, het virus opgelopen hebben. Ja. Ja, ik, de cijfers zoals ze er zijn, zijn ze er. En die liegen er niet om. Dus. Ja. En of die waar zijn, ja, daar kan ik daar kan ik niet, niks anders dan afzeggen. Van, zoals ze zijn, zijn ze Ja, eh, afsluitende vraag aan jou is ehm, eh, de, de, creativiteit eh, van de horecaondernemers. We hebben van het voorjaar nog gezien in de, de ja, in de, in de intelligente lockdown... dat uh, sommige horecaondernemers dan bezorgen diensten hebben ingesteld. Gaat dat ook nu weer gebeuren? Ja, natuurlijk gaat iedereen het wel proberen... Maar je, creativiteit wordt... Mm, kijk, laat ik heel eerlijk zeggen, je bent ondernemer geworden. En met name horeca-ondernemer eh, geworden omdat je de mensen wil bedienen en je wilt ze gewoon gastvrij gevoel geven. Nou, ik kan je heel eerlijk zeggen, in de afgelopen periode is het gastvrij gevoel echt tot aan mijn sokken gedraald. Hmm. Want je bent eigenlijk meer gewoon een BOA. Je bent en die mensen hebben een keurig netje, voor alle respect voor de BOA's, maar die hebben daar een opleiding voor gehad. Wij hebben een opleiding gekregen om gastvrij te zijn, maar daar kom je niet aan toe creativiteit in deze tijd, het is heel hard nodig. Alleen ook daarvan zakt het gewoon op een gegeven moment wel een beetje je schoenen in. Van wat moeten we nu weer gaan bedenken? Want je bent gewoon niet met je normale werk bezig. En dat is gewoon, het wordt steeds moeilijker om daarin iets te gaan verzinnen van oké, hoe gaan we erin? En ja, tuurlijk, eh, ik ga ook niet bij de pakken neerzitten en we gaan ook bezorgen, maar daarvoor geldt wel eh, de afgelopen eh, periode dat we wel dicht waren met de lockdown, het bleek ook dat Zandvoorters dus enorm de horeca gesteund hebben. Want ik bedoel, elke eh, zaak heeft zijn eigen vaste gasten. Maar mensen bestelden, er werd ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar het moet ook heel realistisch zijn. Eh, we hebben maar 17.000 inwoners. En ga eens even kijken hoeveel horecazaken er zijn die het gaan doen. Hm. Je kan niet elke dag eh, erop leven om zo de winter door te gaan komen. En de uitzichtloze situatie die we nu hebben... dat we gewoon nu voor vier weken dicht zijn, dat staat vast. Maar hoe lang dit gaat duren dat is gewoon nog de grote bezorgdheid die we gewoon met z'n allen hebben. Van, ja, blijft het daarbij? Ik hoop het, maar ik vrees gewoon het ergste dat we na die vier weken gewoon nog langer de deuren mogen sluiten. En dan wordt het echt een, eh, een heel nijpend verhaal. Ja, eh, duidelijk, duidelijk eh, verhaal. een, een Ik, ik, ik kan er ook niks meer van maken. Ik dank je in ieder geval voor de bijdrage. <laughs> Ja, graag gedaan. En ik, eh, ja, ik kan alleen naar onze Zandvoortse inwoners, eh, de luisteraars van CFM ook eh, hardop vragen van jongens, blijf gewoon je horeca-onderneming gewoon steunen. En dat hoeft niet per se rabbel te zijn, maar gewoon bestel lekker, laat het bezorgen, ga het afhalen. En uh, ja, laten we met z'n allen gewoon de horeca steunen. Dat is het enige wat ik nog kan doen. Goed, dankjewel uh, Marcel. Is goed, dankjewel Jaap. come back Wind and Fire, Daydreaming. En 1990 alweer van het album Heritage. Ja, en daarvoor hoorde je dus Jaap Koper in gesprek met eh, Marcel Busser van eh, Rappel en Horeca Nederland eh, Zandvoort. Ja, niet zo'n eh, niet zo'n mooi verhaal. En, eh, ja. Ik had het graag eh, met Christel nog over gehad. maar liefst uit Zandvoort. Ze neemt de telefoon niet op. Ehm, wil je weten over allerlei bezorgopties waar hij het ook over had? Kun je inderdaad kijken op liefstuitzandvoort.com. Christel heeft een hele overzicht gemaakt. Met alle takeaways en alle bezorgdiensten. En belangrijk, bestel gewoon bij de zaak zelf. Ga dat niet doen via al die tussenpersonen die krijgen gewoon 30, 40 procent daarvan. Bestel gewoon bij de zaak zelf. En een overzicht daarvan kun je gewoon vinden op liefstuitstandwoord.com onder de kop takeaway. We gaan even muziek draaien. En dit is een plaat waarvan ik weet dat Jaap hem ook heel mooi vindt. Speak Your Mind. I know we don't show it. I know we don't. That's why you feel insecure. But look around, girl. How many are hiding their feelings? How many do not show you what they're dreaming? It's so easy to doubt what you believe in. You gotta speak and value what you really think. You gotta see your own. het eerste uur. En eh, ja, het is niet gelukt om met eh, Christophe van Liefst Zandvoort te praten. Nou, dat proberen we misschien in het tweede uur nog eventjes. Tot die tijd, eh, tot de klok van 11. The Bad Things van True Blood. Het is tenslotte bijna Halloween. When you came in, the air And every out. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.